Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het eerste konvooi met vrakstukken van vlucht MH17 is in Duitsland. Rond half elf afgelopen avond reden de vier vrachtwagens vanuit Polen de grens over. De vrachtwagens vertrokken woensdag vanuit Kharkov in Oost-Oekraïne... en zijn op weg naar vliegbasis Geelserijen. Daar wordt het vliegtuig deels gereconstrueerd. Nabestaanden mogen aanwezig zijn als het konvooi op de vliegbasis aankomt. Wanneer dat is, is nog niet bekend. Voormalig eurocommissaris Nelly Kroes wordt ambassadeur voor start-up bedrijfjes. Ze gaat zich de komende anderhalf jaar inspannen om vernieuwende startende ondernemers naar Nederland te halen. Haar benoeming wordt de komende dag door minister Kamp bekendgemaakt. Het is de bedoeling dat Kroes Nederland op de kaart zet als de Europese vestigingsplaats voor start-ups. Vanwege haar ervaring en uitstraling ziet de minister in haar de ideale persoon voor de nieuwe functie. Kroes was eurocommissaris voor mededinging en ICT en telecom. In Apeldoorn zitten 540 huishoudens de komende dagen zonder gas. Door een gesprongen waterleiding is ook de gasleiding beschadigd. Er is water en modder in terechtgekomen. Het duurt zeker drie dagen voordat de gasleiding is schoongemaakt. De bewoners kunnen in die tijd gratis douchen in een zwembad in de buurt. In de dierentuin van Barcelona is een man in het leeuwenverblijf gesprongen. De dieren vielen hem aan en hij raakte zwaar gewond. De Spanjaard kon door de medewerkers van de dierentuin worden bevrijd... toen de brandweer water naar de leeuwen spoot. Waarom de man over de omheining klom is niet duidelijk. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn in het toernooi om de Champions Trophy derde geworden. Ze wonnen de troostfinale van Nieuw-Zeeland met 2-1. De doelpunten werden gemaakt door Xander Waard en Liedewij Welten. Het weer, in het noorden nog kans op buien. Verder overwegend droog, in het binnenland kan het licht vriezen. Overdag wisselend bewolkt en buien met kans op hagel en onweer. Het wordt ongeveer 5 graden. Dit was het NOS. E.